10 uur. Door met het NOS-journaal. In het centrum van Den Haag zijn drie mensen gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde volgens de politie op de Grote Marktstraat... vlakbij warenhuis Hudson's Bay. Volgens een woordvoerder van het warenhuis zijn zeker twee jonge vrouwen... die op straat waren gestoken, in paniek de winkel ingerend. De aanleiding is nog onduidelijk. Volgens de politie is de dader een lichtgetinte man van ongeveer 45 jaar. Hij is nog niet opgepakt. Minister van Veldhoven gaat geen excuses aanbieden voor het stellen van een scherpe PFAS-norm. Ze bepaalde in de zomer dat grond die meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bevatte... te vervuild was om te verplaatsen. Daardoor kwamen veel bedrijven in de problemen. Na nieuwe metingen door het RIVM is de norm vandaag verhoogd... van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond. Van Veldhoven zegt dat ze geen sorry kan zeggen voor het volgen van de wet. Ze begrijpt dat bouwers denken in dagen en weken... Maar volgens haar was dit bestuurlijk het snelste wat ze kon doen om de crisis op te lossen. Voor zijn aandeel in de decembermoorden is de Surinaamse president Desi Bouterse veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Tegen hem was ook 20 jaar cel geëist. De rechter zag de Bouterse schuldig aan de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982. Zou niet zelf hebben geschoten, maar was wel aanwezig. De advocaat van Bouters heeft aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen het vonnis. Klimaateurocommissaris Timmermans gaat zich sterk maken voor een kilometerheffing in heel Europa. Ook wil hij driekwart van het wegvervoer verplaatsen naar het spoor en het water. Dat staat in zijn conceptplannen die in het bezit zijn van de NOS. Daarin staat ook dat de uitstootrechten van de luchtvaart drastisch worden ingeperkt. En ook het wegvervoer zal moeten gaan betalen voor de uitstoot. Het weer geleidelijk droog.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 I'm Push up on me and sweat, darling So I'm gonna put time in I won't stop until the angels sing Jump in that water, be free Come dive the with me Jump in that water, be free Come dive the with me, me. with me. Eves, come on then to the claim. But the creeps calling my name. a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder. Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, Why? ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire? Cause the music is on the way. If you wanna be higher, wanna move till the break of day. Yeah, ooh, yeah. Better go, better watch it. Ooh, ooh, ooh, yeah. Just take a step. with a line in your head at night, just staring at the first sunlight. Nothing in this world seems right, but. Thank you. heart mee naar Spanje moet. zou lekker zijn hoor. Oh! Betere temperatuur hier, want er is kou op komst. Maar niet als je naar het luistert. Nou, die heet dit. Oh! We bedanken DJ Dion hier voor weer een fijn dampend stampend uurtje. Mijn naam is DJ JK. En ik zeg, maak er een mooie week van. Maak er een feestje van en doe een dansje.